Mariette Krol met het NOS Journaal. Het Outbreak Management Team ziet er niets in om in de zorg een coronatoegangsbewijs verplicht te stellen voor medewerkers en bezoekers. Minister De Jonge zei op de coronapersconferentie gisteravond dat hij zorginstellingen de bevoegdheid wil geven om personeel en bezoekers om een coronapas te vragen. De deskundigen van het OMT zeggen in hun laatste advies aan de regering dat de meerwaarde daarvan voor patiënten niet duidelijk is. Een mondkapje of afstand houden werkt net zo goed, zeggen ze. Bovendien kan het ertoe leiden dat ongevaccineerde zorgmedewerkers hun baan opzeggen... terwijl er al personeelstekorten zijn. Bij een demonstratie in Den Haag zijn de afgelopen avond 13 mensen opgepakt... voor onder meer belediging en het gooien van stenen en vuurwerk naar agenten... Enkele honderden mensen hielden tijdens de coronapersconferentie van het kabinet een lawaai-protest. De demonstranten hadden zich verzameld bij het pand van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de Turfmarkt, waar de persconferentie werd gegeven. Eerder op de dag was al besloten dat pand extra te beveiligen. Bij de vorige coronapersconferentie werd het gebouw van het ministerie tijdelijk afgesloten vanwege een demonstratie. En Facebook stopt met de software waarmee gezichten van gebruikers automatisch worden herkend in foto's en video's. De gezichtsprofielen van meer dan een miljard mensen worden verwijderd... meldt Meta, het moederbedrijf van Facebook. De technologie was al jaren omstreden... omdat het de privacy van gebruikers zou schenden. Ook zou het systeem mensen soms verkeerd identificeren... Meta zegt nu dat het systeem wordt afgeschaft vanwege groeiende maatschappelijke zorgen... en omdat de regelgeving in verschillende landen onduidelijk is. Het weer, opklaringen en het koelt vannacht af naar 1 tot 4 graden.